ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Tijd om het rustig aan te doen. Het is warm en in Gelderland, Limburg en Brabant geldt zelfs code oranje. Daar wordt je aangeraden om vanmiddag geen zware lichamelijke activiteiten te doen. Op veel scholen zijn kinderen nu al vrij. Daar hebben ze deze dagen een tropenrooster. Bijvoorbeeld op deze basisschool in Zeeland. We zijn met 32 kinderen in de klas, dus dan is best wel warm eigenlijk. En we, hebben echt maar zo'n klein koelertje. Dus <laughs> dat is, dus wel best wel moeilijk. En dus is een middagje vrij best welkom? Ja, ik ga naar het zwembad denk ik. Gewoon met mijn vriendinnen. Lekker. Afkoelen. Ja, zo, dat vooral. In Amsterdam zijn vannacht vier bewoners van een appartementencomplex uit een raam gesprongen nadat er brand uitbrak. Een van hen raakte gewond. Ze sprongen vanaf de eerste verdieping. De brand brak uit na een explosie. Door de rook konden bewoners niet meer via het trappenhuis naar buiten. De brandweer heeft ook meerdere bewoners uit de appartementen gehaald. Al 130.000 mensen hebben een claim ingediend bij de Consumentenbond tegen Booking.com. De bond maakte vorige week bekend met een massaclaim te komen... voor mensen die in het verleden te veel hebben betaald voor hun hotelovernachting. Dat gaat ook over andere hotelwebsites. Want doordat Booking prijsafspraken maakte voor de goedkoopste deal... werden andere overnachtingen in verhouding duurder. En Feyenoord-icoon Rinus Israël is overleden. IJzeren Rinus werd hij ook wel genoemd, omdat hij bekend stond als een medogeloze verdediger. Hij won in 1970 als aanvoerder met Feyenoord de Europa Cup 1, als eerste Nederlandse club ooit. In die finale tegen Celtic maakte hij de 1-1. En Haviel gaat het vrije schot nemen, met een bochtje voor het doel. Eruit gekopt, nog een mogelijkheid voor Feyenoord door Moulijn er weer ingekopt. Een andere kant voor Israël en het is een doelpunt van Israël. Rinus Israël met een schitterende kopbal heeft gelijk gemaakt. Feyenoord won de finale met 2-1. Rines Israël speelde ook 47 interlands voor Oranje. Hij was 83 jaar. Het weer tropisch warm en een zon waar je snel in kunt verbranden... met 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 38 graden in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht komt het in steden en in het zuidoosten... niet verder af dan 20 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt in de regio op best een paar plekken nog wat langzamer... mede vanwege die wegwerkzaamheden op de A10 Zuid. Daarom viel op de A5 en de A8 in beide gevallen drie kwartier vertraging. En wat ook opvalt is een ongeluk.